Plomp met het NOS-journaal. Vanwege de crash van een Nederlands privévliegtuig... zijn alle vluchten van en naar vliegveld Southend in Londen geannuleerd. Het toestel was onderweg van Southend naar Lelystad Airport... maar stortte vlak na het opstijgen gistermiddag neer. En daarna vloog het in brand. De Britse hulpdiensten zijn uren bezig geweest op de plek van de crash. Maar nog steeds is niet duidelijk wie er in het kleine vliegtuig zaten... en of er overlevenden zijn. Twee natuurbranden bij de Amerikaanse Grand Canyon... hebben al vele duizenden hectares natuur in de as gelegd. Het vuur verspreidde zich de afgelopen dagen snel... door de hoge temperaturen en harde wind. Het noordelijke deel van het natuurpark in de staat Arizona... is de rest van het seizoen gesloten vanwege het vuur. Afgelopen week werden daar al honderden toeristen, medewerkers en omwonenden van de Grand Canyon geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Bij gevechten in het zuiden van Syrië zijn tot nu toe bijna 40 doden gevallen, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De doden vielen bij gevechten tussen nomadische Arabische stammen, die Bedouinen worden genoemd, en strijders die bij de Druze bevolking horen. Dat is een religieuze minderheid. In december viel het regime van dictator Assad. De angst was toen al dat de spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen in Syrië tot nieuw geweld zouden leiden. De 92-jarige president Bia van Cameroen heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn. Bia is al ruim 40 jaar aan de macht in het Afrikaanse land... en is pas de tweede president sinds Cameroen in 1960 onafhankelijk werd van Frankrijk. Als hij herkozen wordt, is hij aan het einde van zijn termijn bijna 100. Maandenlang was onduidelijk of hij zich opnieuw verkiesbaar zou stellen. Bia was de laatste tijd geregeld ziek of in het buitenland. Het weer, een droge nacht en het koelt af naar 12 tot 17 graden. Overdag een mix van wolken en zon.